Drie uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Tesla heeft de afgelopen drie maanden een onverwacht groot verlies geleden... van ruim 700 miljoen dollar. De twee kwartalen daarvoor maakte de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's nog winst. Voor het eerst in zijn geschiedenis. Volgens Tesla is het nieuwe verlies te wijten aan leveringsproblemen. Zo duurde het door logistieke problemen langer dan gepland... om de nieuwe Model 3 buiten de VS aan de man te brengen bedrijf zegt de achterstanden in te kunnen halen... en in de periode juli tot september weer winst te kunnen maken. De Belgische politie onderzoekt de verdachte dood van een asielzoeker van negen... in een opvangcentrum in Broegem bij Antwerpen. Het jongetje dat met zijn moeder in het centrum zat... werd sinds maandagavond vermist. Na een uitgebreide zoektocht is zijn lichaam gistermiddag in een sloot teruggevonden. Er zijn vijf verdachten opgepakt. Wie het zijn en wat hun betrokkenheid is... wil justitie in Antwerpen niet zeggen. Minister De Blok van Asiel en Migratie noemt de gebeurtenissen dramatisch... en ook premier Michel heeft zijn medeleven betuigd. Zo'n 70 mensen zijn afgelopen avond uit een trein bij Ommen gehaald... nadat de trein op een boom was gebotst. Die was door de harde wind op het spoor terechtgekomen. De passagiers zijn met een bus weggebracht. Treinverkeer tussen Ommen en Marienberg is de rest van de avond stilgelegd. Uit de auto van een VMBO-docent zijn vorige week eindexamendocumenten gestolen, schrijft minister Slop aan de Tweede Kamer. Het gaat om het examen Zorg en Welzijn. Dat examen kan nu niet meer worden afgenomen, maar er is nog wel een tweede versie in omloop die wel kan worden gebruikt. De dieven waren waarschijnlijk niet op de examens uit, want op dezelfde plek waren meer auto's opengebroken. Het weer nog, vannacht klaart het op en koelt het af tot ongeveer 10 graden. Overdag schijnt eerst af en toe de zon.